12 Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Burgemeester Oud van Assen heeft zijn VVD-lidmaatschap opgezegd. Hij kan zich niet meer vinden in de richting die de VVD opgaat... schrijft hij in een uitgebreide verklaring op sociale media. Zo vindt hij het onjuist dat er een wijkenplan wordt gelanceerd waarin wordt gesuggereerd om voor bewoners van probleemwijken een zwaardere strafmaat te hanteren. Verder is hij het onder meer niet eens met het idee om de discretionaire bevoegdheid rond asielzaken af te schaffen. Oud gaat verder als bewust partijloze burgemeester, schrijft hij. Een spookrijder heeft op de A2 bij Maarhezen een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Hij ligt zelf zwaar gewond in het ziekenhuis. De spookrijder werd rond 9 uur gezien bij Weert en reed tegen het verkeer in richting Eindhoven. Andere weggebruikers belden meteen de hulpdiensten, maar het was al te laat. Bij Maarhezen botste de spookrijder op een andere auto. De bestuurder kwam om het leven. Zijn vriendin die naast hem zat raakte lichtgewond. De snelweg is voorlopig dicht. Minister Bruins is blij dat de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten een doorstart kunnen maken. In elk geval de polyklinische zorg wordt voortgezet, schrijft Bruins aan de Tweede Kamer. Hij zegt dat hij met alle betrokkenen om de tafel gaat om de doorstart verder uit te werken. Dan moet ook duidelijk worden hoeveel mensen bij het ziekenhuis kunnen blijven werken. Buienradar.nl is door het publiek gekozen tot website van het jaar. De makers kregen de prijs uitgereikt tijdens een gala in Amsterdam. Voor de verkiezing werden bijna 400.000 stemmen uitgebracht. Er waren prijzen te verdelen in 37 categorieën. In de categorie nieuws won NOS.nl twee keer... voor de beste en de populairste website.